Uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. In het noorden van Engeland zijn twee mensen opgepakt... in verband met de vondst van 39 dode migranten in een vrachtwagen eerder deze week. De chauffeur van de truck werd woensdag gearresteerd. De politie onderzoekt welke rol de verdachten hebben gespeeld. Vermoed wordt dat een bende verantwoordelijk is voor de mensensmokkel. De 39 slachtoffers waren waarschijnlijk allemaal Chinezen. De vrachtwagen was via Zeebrugge in België naar Engeland gekomen... en werd kort na aankomst ontdekt. De marechaussee doorzoekt in de haven van Den Helder het marineschip Johan de Wit op drugs. Het schip kwam gisteren terug uit het Caribisch gebied. Vorige maand werd aan boord van het Nederlandse schip een militair aangehouden met drugs. Hij had ongeveer 11 kilo in zijn rugtas zitten, waarschijnlijk cocaïne. Drie helikopters die aan boord van het schip waren zijn gisteren al onderzocht op drugs, net als het personeel, maar toen werd niets gevonden. Zo'n 1500 protesterende boeren staan met hun trekkers bij het provinciehuis in Den Bosch. Ze moeten om minder ammoniak uit te stoten hun stallen aanpassen. Eerst kregen ze de tijd tot 2028, maar dat wordt 2022. Vorig jaar stapte de Brabantse boer al naar de rechter om de nieuwe deadline aan te vechten. Maar die zaak is nog niet behandeld. Vanmiddag wordt over de kwestie in de Staten van Brabant gedebatteerd. De Europese Unie zal het Verenigd Koninkrijk uitstel geven voor het regelen van de brexit... maar de nieuwe uittredingsdatum wordt pas volgende week bepaald. Die is nu nog 31 oktober. Verwacht werd dat vandaag het besluit zou vallen... maar daarvoor zijn de ontwikkelingen in de Britse politiek te onzeker. Het weer grotendeels bewolkt, af en toe ook zon. In het noordwesten kan een bui vallen.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 Het kan ook uit. Mag het licht Reclameverlichting, s'nachts nergens voor nodig. Doof het en geniet van de nacht. Morgen is er weer een dag om spullen te kopen. Doe het licht uit en kom naar een van de honderden evenementen in het donker.